4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De voormalige Duitse bondskanselier Helmut Schmid is overleden. Schmid leidde West-Duitsland van 1974 tot 1982. Hij kreeg te maken met een zware economische crisis... en met aanslagen van de extreem linkse Rote Armee-fractie. In zijn buitenlands beleid richtte hij zich vooral op de ontspanning tussen Oost en West. Schmid was al een tijdje ziek. Zijn toestand verslechterde snel de afgelopen dagen. Helmut Schmid is 96 jaar geworden. De Eerste Kamer heeft met één stemverschil tegen een wetsvoorstel gestemd waarmee overheden strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. De Senaat vindt dat het handelen van de overheid moet worden beoordeeld door politieke en bestuurlijke organen. Als de wet wel was aangenomen had een rechter bijvoorbeeld uitspraak kunnen doen over de vuurwerkramp in Enschede of de nieuwjaarsbrand in Volendam. De wethouders van Financiën van 234 gemeenten hebben een brandbrief gestuurd naar minister Plasterk. Ze vinden de rijksbezuinigingen te groot, te onvoorspelbaar en onterecht. De rek is eruit volgens de wethouders. De bezuinigingen op onder meer de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp voor ouderen gaan ten koste van de inwoners, zeggen de wethouders. En ze stellen voor om een geplande korting van honderden miljoenen op het gemeentefonds niet door te laten gaan. Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET is bezig met een proef met het in- en uitchecken via de bankpas. Op een centrale computer wordt uitgerekend wat de rit kost en dat bedrag wordt s'avonds van de rekening afgeschreven. Opwaarderen van een aparte OV-chipkaart is dus niet meer nodig. Invoering is een kwestie van tijd, verwacht de RET. Ook andere vervoersbedrijven werken aan het invoeren van nieuwe betaalmethoden, bijvoorbeeld ook met de smartphone. Het weer, het blijft vanavond en vannacht bewolkt. Af en toe wat regen, motregen. Morgen neemt de kans op neerslag af, maar ook dan is het nog niet helemaal droog. En het wordt een graad of 14. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits is begonnen in de Randstad. Dit zijn de files met minstens 5 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en de afrit Bunschoten 8 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam. Langzaam rijden tussen het Prins Klausplein en de afritsperkel en Roderijs. A15 Rotterdam naar Breda, naar Gorkum. Tussen Knoop het Ridderkerk en Alblasserdam 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 2. En de N207 Alfa aan de Rijn naar Bergambacht is dicht.